Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Belgische kustplaats Oostende is een vrouw op straat doodgeschoten. Na de schietpartij sloeg de schutter waarschijnlijk met een taxi op de vlucht. Over een motief is niets bekend. Een getuige zegt tegen Belgische media dat het slachtoffer van 43 een man achtervolgde... en tegen omstanders riep dat de politie gebeld moest worden. De man zou zich vervolgens hebben omgedraaid en de vrouw hebben doodgeschoten. De politie in België houdt een klopjacht op de dader. Iraniërs uit heel Europa hebben in Brussel gedemonstreerd tegen het regime in Iran. De ongeveer 10.000 betogers willen een democratisch gekozen regering. Ook willen ze dat er een einde komt aan de honderden executies... die elk jaar in het streng islamitische land worden uitgevoerd. Volgens Amnesty International gebruiken de Iraanse autoriteiten de doodstraf steeds vaker... om mensen angst aan te jagen en hun machtspositie te versterken. Ook de Amerikaanse oud-vicepresident Mike Pence was bij de demonstratie in Brussel waar hij een toespraak gaf. Israël heeft opnieuw een woontoren in Gaza-stad gebombardeerd. Gisteren bombardeerde het leger een andere woontoren die vlakbij deze in de buurt stond. Volgens het Israëlische leger werd het gebouw gebruikt door Hamas, al spreekt Hamas dat tegen. Het is onduidelijk of er slachtoffers zijn. Bewoners waren vooraf gewaarschuwd en waren opgeroepen te vertrekken. Door Israëlische aanvallen in Gaza zijn de afgelopen dag opnieuw tientallen Palestijnen gedood. Volgens het Palestijnse persbureau WAFA waren het er zeker 68. België wil militairen inzetten in de strijd tegen drugscriminaliteit in Brussel. De minister van Binnenlandse Zaken heeft daar afspraken over gemaakt met de minister van Defensie. Brussel heeft al langer met drugsgeweld te maken, waarbij soms ook op straat wordt geschoten. Het leger zou samen met de politie moeten patrouilleren. Het weer. Vannacht is het overwegend helder. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen opnieuw zonnig, maar ook wat hoge bewolking. Het wordt 25 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.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 any of these songs. It's intense. Global House Vibes. Hosted by DJ Malzo. live in the mix. DJ Malzo. hosted by DJ Malzo. Radio. intense radio. Global House Vibes. Hosted by DJ Malzo. Enjoy the weekend. This is Intense. The best house, club, and tech house.